Raymond Seré met het NOS-journaal. Informeel EU-overleg over een oplossing voor de eurocrisis heeft nog niets opgeleverd. Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron hebben drie kwartier informeel met elkaar gesproken. Naar verluid zijn ze weinig opgeschoten. Duitsland en Frankrijk pleiten voor een verdragswijziging. Lidstaten zouden dan automatisch sancties kunnen verwachten als ze zich niet houden aan strenge begrotingsregels. Een aantal lidstaten onder aanvoering van Groot-Brittannië voelt niets voor die bemoeienis uit Brussel. Premier Rutte benadrukte bij aankomst in Brussel dat alle 27 EU-landen bij de besluiten betrokken moeten worden en niet alleen de 17 euro-landen. Na het informele overleg van vanavond begint morgen de officiële top. Militanten hebben in Pakistan een verzamelplaats met olietankwagens aangevallen. Er werden raketten op afgevuurd en zeker 20 vrachtwagens gingen in vlammen op. Ze vervoerden brandstof voor de NAVO. Het incident gebeurde bij de grens met Afghanistan in de buurt van de Pakistanse stad Quetta. Bij een schietpartij op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit zijn twee doden gevallen. De schutter zou door de politie zijn aangehouden bij een verkeerscontrole, waarna hij een agent doodschoot. Volgens Amerikaanse media is de schutter inmiddels dood aangetroffen. Het lijkt erop dat hij het tweede slachtoffer is. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech campus in Blacksburg 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. In Schotland is het openbare leven grotendeels lamgelegd door een zware storm. Tal van bruggen en wegen zijn voor het verkeer afgesloten. Door de storm zijn elektriciteitsmasten geknakt, waardoor 30.000 mensen zonder stroom zitten. Er zijn in Schotland windstoten gemeten van bijna 260 km per uur. Mensen wordt daar geadviseerd om binnen te blijven. En dan het weer in Nederland. Stormachtige wind op de Wadden, mogelijk enige tijd westerstorm. In de nacht klaart het op. Morgen in de ochtend nog wat zon in het zuiden, maar verder buien en veel wind. Het wordt maximaal 8 graden.